Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kan nog dagen duren voordat alle slachtoffers van de cafébrand in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Bij de brand gisternacht vielen zeker 40 doden die vaak onherkenbaar zijn verbrand. Aan de hand van DNA en gebitskenmerken moet nu worden vastgesteld wie het zijn. Naast 40 doden zijn er 115 gewonden, van wie velen er slecht aan toe zijn. De brand ontstond tijdens een nieuwjaarsfeest in skioord Gran Montana. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak was. Volgens getuigen werd een kaars te dicht bij het plafond gehouden... waarna het vuur zich razendsnel verspreidde en een explosie veroorzaakte. Rusland wil dat de VS stopt met het volgen van een olietanker die op weg is naar Venezuela. Het schip behoort tot de Russische schaduwvloot die sancties probeert te omzeilen. De VS volgt de tanker al een tijd omdat die ook olie vervoerde voor een bedrijf van Hezbollah. Vlak voor kerst probeerden de Amerikanen al vergeefs aan boord van het schip te komen. Rusland heeft nu een formeel verzoek ingediend om de tanker niet meer te volgen, meldt de New York Times. De Amerikanen hebben nog niet gereageerd. De afgelopen weken hebben de Amerikanen in de Caribische Zee twee olietankers in beslag genomen. Op het WK darts heeft Gian van Veen de laatste vier bereikt. De 23-jarige Nederlander was in de kwartfinales veel te sterk... voor de nummer 2 van de wereld, Luke Humphries. Het werd 5-1. In de halve finale moet Van Veen vandaag tegen de schot Gary Anderson. Door zijn zegen stijgt Van Veen op de wereldranglijst naar de derde plaats. Hij passeert daarmee Michael van Gerwen en is nu de beste Nederlandse dartspeler. Het weer, op veel plaatsen buien en het waait flink. Langs de kust kans op zware windstoten. Landinwaarts kan bij winterse buien sneeuw blijven liggen. Daar kan het ook glad worden. Minima tussen 0 en 4 graden. Ook overdag regenbuien en natte sneeuw.